Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Volgend jaar kan je misschien een boete krijgen voor te hard rijden op de fiets. Het kabinet wil dat gemeenten kunnen gaan experimenteren met een maximumsnelheid op fietspaden. Dat moet zorgen voor minder ongelukken. Deze Amsterdamse wethouder ziet het wel zitten. Wat je ziet, het is zo druk op het fietspad en heel veel verschillen in snelheid door de e-bike en de fatbike. En dat maakt het ook zo gevaarlijk. Eh, dus dat we nu kunnen testen bijvoorbeeld in parken of hele drukke plekken in de stad. Om daarna met een maximumsnelheid te werken, ja, daar ben ik wel enthousiast over. En hoe hoog die maximumsnelheid precies komt te liggen, dat mogen gemeenten zelf bepalen. Ze mogen ook gaan testen of het werkt om elektrische bakfietsen te verplaatsen van het fietspad naar de rijbaan. De overleden nagellakheld Tijn krijgt een plein in het dorp waar hij woonde. Het zieke jongetje van 6 haalde meer dan 2,5 miljoen euro op tijdens Serious Request in 2016. Hij kwam toen samen met zijn vader naar het glazen huis. En hebben we samen besloten om eh, een beetje à la de Ice Bucket Challenge eh, een actie op te zetten voor Serious Request. Om mensen uit te dagen, drie mensen uit te dagen, om hun eh, vingernagels te lakken. En dan 1 euro te doneren. En als je ze niet wil lakken, om dan 10 euro te doneren. Ja, die actie had enorm veel impact en werd een gigantisch succes dus. Een half jaar later overleed Tijn, vlak voor zijn zevende verjaardag. In het zijn Brabantse geboortedorp Hapert wordt nu een plein dus naar hem vernoemd. De moeder van Tijn vindt het bijzonder dat haar zoontje nog altijd in de gedachten van veel mensen leeft. Het idee voor dat plein kwam trouwens van een inwoner van Hapert. En Tadej Pogacar heeft de gele trui weer in handen in de Tour de France. Hij won net de zevende etappe. Daar gaan we sprinten. Pogacar knalt eruit. Vingegaard hangt alleen nog op het wiel van Tadej Pogacar. Maar wat is die monsterachtig sterk. Tadej Pogacar, natuurlijk, natuurlijk hij. Hij moest, hij zou, hij deed het. Of hij daarmee nou de gele trui pakt of niet, kan hem het schelen. Hij is niet te temmen, hij is de beste, hij is niet te kloppen. Door helemaal niemand. Ja, dat betekent dus wel dat Nederlander Mathieu van der Poel de eerste plek in het klassement dus is kwijtgeraakt. Gaan we naar het weer toe. Zonnig en droog. In het oosten iets meer bewolking. 22 graden in het noorden tot 25 in het zuiden nog steeds. Morgen opnieuw veel zon en het blijft droog bij 22 tot 27 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is met name heel druk bij Amsterdam door de werkzaamheden. Op de A4 sta je een kwartier in de file richting Amsterdam voor knooppunt de Nieuwe Meer. Op de A7 is het ook druk, de afsluitdijk. Daar heb je een half uur vertraging tussen Wieringerwerf en Brezondijk richting Friesland door bergingswerkzaamheden. Daar is één rijstrook dicht. Op de A6 van Muiden naar Lelystad is een ongeluk gebeurd bij Lelystad. Daar is de weg helemaal dicht. Je kunt omrijden via Harderwijk en Zwolle bijvoorbeeld. Op de A9 Alkmaar richting Diemen heb je 20 minuten oponthoud... tussen Bad en knooppunt Holendrecht. Op de N201 is het druk van Hoofddorp naar Uithoren bij Schiphol.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 Komende kabinetten moeten daardoor flink bezuinigen of zorgen voor meer inkomsten. Gemeenten kunnen, als het aan het kabinet ligt, vanaf volgend jaar gaan experimenteren met een maximumsnelheid op fietspaden. Dit om het aantal ongelukken daar terug te dringen. En Mathieu van der Poel is de gele trui in de Tour de France opnieuw kwijtgeraakt. Tadej Pogacar won de zevende etappe van de Tour de France. En het weer, het blijft vanavond lang zonnig. Morgen ook droog en zonnig met dan maximaal 27 graden. Dit is ZFM. judgment day. Sing, mommy. And I'm standing on the front line.